5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Disformeren en daarna pas wereldkundig maken dat de jongen is overleden. In de Finse stad Turku heeft de politie opnieuw huiszoeking gedaan vanwege de aanslag van vrijdag. Er is niemand opgepakt. Vrijdag stak een man op een plein in Turku twee mensen dood met een mes. Acht personen raakten gewond. De dader, een Marokkaan van 18, zit vast. Agenten hebben nog geen verklaring gekregen van hem. Hij weigert te praten. De politie zei eerder dat hij het bij zijn aanval vooral gemunt had op vrouwen. Ook vier andere Marokkanen zitten vast. Het is niet duidelijk wat hun rol was. Op het parkeerterrein bij de veerboot naar Schiermonnikoog is vanmiddag een man om het leven gekomen. Een auto reed in op een aantal voetgangers, waardoor is onduidelijk. Er was volgens de politie geen opzet in het spel. Twee kinderen raakten gewond, maar waren wel aanspreekbaar en zijn niet in levensgevaar. De vrouw die de auto bestuurde wordt door de politie gehoord over het dodelijke ongeluk. Ajax heeft zijn eerste officiële zegen onder coach Marcel Keizer binnen. In de arena klopte de ploeg FC Groningen met 3-1. Huntelaar, Siak en Schöne maakten de doelpunten voor de Amsterdammers. Idrissi maakte het enige tegendoelpunt. FC Utrecht tegen Willem II werd 2-0. En landskampioen Feyenoord won eerder op de middag met 1-0 bij Excelsior. Het weer, in het noorden buien, elders geregeld zon en 18 tot 20 graden. Morgen periode met zon, maar in het binnenland kan ook een buitje vallen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knoop het Rotterpolderplein en knoop het Velzen 3 kilometer file.